Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Russische president Poetin belooft dat Oekraïense militairen in Koersk worden gespaard als ze zich overgeven. Hij reageert daarmee op het verzoek van zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump... die hem vroeg de levens van de compleet omsingelde militairen in de regio te sparen. De Oekraïense legerleiding ontkent dat militairen in de grensregio Koersk omsingeld zijn. Volgens het leger zijn de militairen teruggetrokken naar gunstigere posities. Het Israëlische leger was niet voorbereid op de grootschalige Hamas-aanval op 7 oktober 2023. Dat concludeert het leger in een eigen onderzoek, meldt de Times of Israel. Zo werd de kibbutz Neer os overspoeld door Hamas-terroristen... die hun gang konden gaan totdat het leger aankwam. Dat was pas 40 minuten na het begin van de aanval. In Neer os kwamen 47 mensen om en werden er 69 ontvoerd. Volgens het rapport wilde het leger wel vechten... maar werd de situatie in deze kibbutz niet goed ingeschat. Op, ook op andere plekken kwam het leger te laat... maar nergens was het zo dramatisch als in Neer-Os, staat in het rapport. President Trump heeft een nieuw bestuur aangesteld... voor het toonaangevende Kennedy Center in Washington... In de muziek, dans en theatervoorstellingen die daar worden opgevoerd... wordt volgens Trump anti-Amerikaanse propaganda verspreid. Hij lijkt onder meer te doelen op dragshows die er wel eens worden gehouden. Trump heeft zichzelf voorzitter gemaakt van het Kennedy Center. Uit protest hebben grote namen uit de entertainmentindustrie... hun optredens in het Kennedy Center inmiddels afgezegd. In Sri Lanka gaan s'nachts minder treinen rijden om aanrijdingen met olifanten te voorkomen. Dat gebeurt steeds vaker. Er worden ook struiken langs het spoor weggehaald... zodat machinisten de kuddes beter kunnen zien. En er komen bewegingssensoren en extra lampen. Het weer. Vanavond brede opklaringen en het koelt snel af. Tot een paar graden onder nul vannacht. Morgen zonnige dag.